Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In ruim 100 uur na de aardbeving een jongen levend onder het puin vandaan gehaald. De 13-jarige werd door reddingswerkers gevonden onder de resten van een appartementencomplex in de stad Erchis. Het was bij, hij was bij bewustzijn, maar het is onduidelijk hoe het verder met hem gaat. De Tweede Kamer is gisteravond niet tot een besluit gekomen over uitzetting van de Angolese asielzoeker Mauro. De oppositie had verschillende moties ingediend met als doel om Mauro te laten blijven. Die zijn allemaal aangehouden tot dinsdag. Daardoor is er nu nog steeds geen duidelijkheid voor de 18-jarige jongen die zelf op de publieke tribune zat. De stemming is naar dinsdag uitgesteld waardoor alle ogen naar het CDA-congres van morgen gaan. Aanvankelijk leek het erop dat het CDA unaniem minister Leer steunt in het besluit om Mauro terug te sturen. Gisteravond bleken CDA-kamerleden Ferrier en Koppenjan Mauro toch een verblijfsvergunning te willen geven. Er volgde crisisoverleg tussen de twee dissidenten CDA'ers en de partijtop, maar daarvan de uitkomst was is niet duidelijk. In Bremen zijn negen mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een kermisattractie. Het gebeurde tijdens de jaarlijkse vrijmarkt in de Noord-Duitse stad. Een gondel van een octopuscarrousel kwam door onbekende oorzaak los en botste tegen een snoepkraam. Daarbij raakten een aantal omstanders gewond. In de gondel zaten twee vrouwen van wie er één in levensgevaar is. Ook drie van de acht anderen zouden zwaar gewond zijn. Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft zijn halfbroer benoemd tot de nieuwe kroonprins. Zijn 78, de 78-jarige prins Nayef volgt prins Sultan op, die vorige week overleed. De nieuwe kroonprins is al sinds 1970 minister van Binnenlandse Zaken. Hij staat bekend als ultraconservatief. Verder maakt hij zich hard voor het aanpakken van islamitische militanten in het land. Koning Abdullah, die 87 jaar oud is, heeft veel problemen met zijn gezondheid, waardoor het belangrijk was om snel een opvolger te benoemen. Het weer vannacht vrij helder met plaatselijke mistbank en 8 graden.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 And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true.